Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. In Athene zijn de Grieken de staat opgegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van de regering. De betoging was georganiseerd door een communistische vakbond. De demonstranten staan op het plein voor het parlementsgebouw waar vanavond laat gestemd wordt over een nieuw steunpakket. Afgelopen dinsdag werd een akkoord bereikt met Griekenland over een noodpakket van 86 miljard euro. Het Griekse parlement en de betrokken Europese landen moeten het akkoord nog goedkeuren. Er is haast geboden, want de eerste 25 miljard moet volgende week al betaald worden. Een groot deel van het personeel van het vandaag failliet verklaarde Imtech verkeert nog in onzekerheid. In totaal werken er zo'n 22.000 mensen bij het bedrijf. 7300 daarvan behouden hun baan, waarvan 1300 in Nederland. Die werken vooral bij Imtech Marine, een tak van het bedrijf die vandaag werd verkocht. Maar voor werknemers van onderdelen die nog geen nieuwe eigenaar hebben gevonden, blijft de situatie onzeker. Volgens de curatoren is er al wel belangstelling voor sommige Nederlandse divisies, maar zijn er nog geen concrete resultaten te melden. In Amsterdam is kunstenaar Jan Montijn overleden. De schilder, tekenaar, graficus en dichter werd vooral bekend met tekeningen... die zijn geïnspireerd door de oorlogen waarvan hij getuige is geweest. Montijn vocht in 1944 met de Duitsers mee in het Oostfront. Meldde zich in 1950 als vrijwilliger in de Koreaanse oorlog... en deed humanitair werk tijdens de oorlogen in Cambodja, Vietnam en Burma. Over zijn leven schreef Dirk Ayot Koyman de biografische roman Montijn. Zijn werk is onder meer te zien in het Stedelijk Museum... en het Museum of Modern Art in New York. Jamontijn is 90 jaar geworden. De Nederlandse dressuurruiters hebben in het Duitse Aken de Europese titel in de landenwedstrijd aan de wacht gesleept. De oranje ploeg de Olympisch kampioen Groot-Brittannië en titelverdediger Duitsland af. In 2007 en 2009 ging de oranje ploeg er ook al met het goud vandoor. Het weer, er trekken flinke regen- en onweersbuien over het land, mogelijk met zware windstoten. Morgen is het nog zomers warm, maar er vallen wel wat buien en er is opnieuw kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. donderdagavond.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 dit was natuurlijk David Gates en de groep heette Brad. Prachtig nummer, eh, getiteld Diary Luisteraars. Ik ben in Zandvoort. Ik ben gewoon terug naar de kust. Nou, daarbij heb ik natuurlijk de hulp ingeschakeld van Maggie McNeil. Die dat prachtig zingt. En waarvan we altijd hopen dat ze nog weer eens een, eh, een nieuwe hit gaat scoren. Maggie, deze is voor jou niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen. In mezelf Terug naar de kust, nou hoort het. Met mij vele meeuwen. En uh, dat is altijd gezellig hoor, als die beesten zo boven je hoofd uh, cirkelen. Ik, eh, ik heb nog een, eh, Nederlands liedje voor u uitgezocht. En dat wordt gezongen, of dat werd gezongen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Door Shirley is het, heet heel even. Maar later heeft ze dat opgenomen samen met Gerard Joling. En dan klinkt het zo. Mijn handen hou ik voor mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Je speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook mijn nachten zonder jou. Heel even, heel dat ik zo nu en dan toch wel eens weten zou. Waarom ik nog steeds zo heel veel van je hou. Geen foto meer van jou te vinden. Geen souvenir dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen ik sta al lang op eigen benen. Om jou zal ik voortaan geen traan meer laten. Het is te lang voorbij om nog te haten. En zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zo. jou. Maar toch. Hey, Hey. onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Heeft u gisteravond eh, zo rond de klok van kwart over elf naar buiten gekeken... in het noorden en het oosten... En heeft u die sterretjes zien vallen? I'm wishing on a star. deed dat wel. Hij heeft ook meteen een wens gedaan. I'm wishing to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on. to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means, and I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on. Prachtige uitvoering van Seal was dat met Wishing on a Star. Dit is mijn eigen zoon Sven, Sven Davis, zijn artiestennaam. Sven Duif natuurlijk zijn eigen naam. Hij heeft een eh, nummer geschreven samen met Michael Garvin.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 I am crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. doet u dat ook wel eens zomaar in een ouder zwaar in de laadje snuffelen? Of in een kast waar fotoboeken liggen die u al jaren niet meer heeft bekeken? En dan eh, plotseling dan, eh, ontdekt u het, die foto van vroeger. Wie kan u daar nou mooier over vertellen dan Rob de Nijs? Dit is trouwens een live uitvoering man die al eh, nou, tientallen jaren aan de top in Nederland staat.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 Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my life? Denk ik aan mannen. Never let her slip away. mensen zou eigenlijk ook moeten doen. Hè? Hun geloof gewoon verliezen. Niet je hoofd verliezen, maar je geloof. Wel beter. Ja, voor al die eh, onschuldige mensen die eh, daar in eh, Syrië en al die andere landen waren vreselijke eh, strijd tussen eh, moslims en christenen eh, gaande is. Vooral die mensen, het mooie Ave Maria van de Carpenters. Hij heeft ook weer met de religion te maken eigenlijk. Maar, nou ja, goed. Doe er maar mee wat je wil. Maar luister er vooral naar, want het is prachtig. Maria, gezongen door Karen Carpenter. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel als hij niet stuk was. De leiding van het licht werd oud. De oude groen geverfde deuren is zo vertrouwd. Dag huis, dag lieve oude woning. Ik vond je al met al zo fijn. Een warm gevoel, een dierbaar plek. lieve brieven. Hier heb ik jou voor het eerst bemind. Hier schikte ik jouw vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoor de stemmen van de buren. hun stappen kraken van hun bed. Hun hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve oude woning. Ik vond je aan een dierbaar plekje. Een leven lang aan het Floraplein. Breng een plantje naar beneden. En de verhuizer zegt: Bedankt. Ik kijk omhoog, achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloopt. Er stopt een auto met twee mannen. waarvan de een de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat ondanks al je scheuren voor altijd in mijn hart gegrift. Ja. Luid applaus voor Willeke Alberti. Ja, de oude woning, zo heette het liedje. Ik ga mooi draaien een eh, prachtig nummer, Maanrivier, Moon River. En dat wordt op een hele bijzondere manier en heel mooi gezongen natuurlijk door uh, Andy Williams. Helaas niet meer onder ons, maar Susie Davis wel. En die luistert mee, gezellig. En uh, eh, die drukte dus net op het verkeerde knopje. <laughs> kan allemaal gebeuren. Moon River, speciaal voor jou, Suzy. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that my huckleberry friend. Eh, Moon River. Ik draai hem speciaal voor Susie Davis in het verre Texas, Amerika. Dat is een endfiets hoor, hier vanaf Zandvoort. Ja, neem je het vliegtuig, dan gaat het allemaal wat voorspoediger. Alhoewel, het zal toch wel zo'n stevige 12 uur, 13 uur eh, vliegen zijn voordat je daar bent.